10 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Urgenda is blij dat het kabinet de productie van drie kolencentrales gaat verlagen. Dat is nodig om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. De Klimaatstichting eiste met succes bij de rechter... dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De kolencentrales zeggen dat ze de gesprekken met het kabinet afwachten. Andere klimaatmaatregelen van het kabinet zijn onder meer een subsidie voor ledlampen in de glastuinbouw en een premie voor consumenten die hun oude koelkast of vriezer willen inleveren. Het aantal doden door het coronavirus in Frankrijk blijkt veel hoger dan gedacht. In verpleeghuizen en andere tehuizen voor ouderen zijn bijna 900 doden gevallen door corona. officiële Franse statistieken waren tot nu toe gebaseerd op de dodentallen in de ziekenhuizen. Het nieuwe officiële Franse sterftecijfer door het coronavirus staat nu op ruim 5300, 20 hoger dan eerder. Het fonds van de boeren dat de stikstofcijfers van het RIVM in twijfel trok... geeft maanden na dato toe dat die cijfers toch kloppen. 41% van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden komt inderdaad van de landbouw. Dat staat in een rapport op de website van landbouworganisatie LTO. Er is verder geen rugbaarheid aan gegeven. Voetbalclubs zijn verdeeld over het plan van de KNVB... om de Eredivisie in de zomer uit te spelen. AZ en PSV hebben vanmiddag aan de Voetbalbond gemeld... dat de competitie nu moet worden stopgezet. Ajax deed dat eerder. De directeur van AZ noemt het afmaken van de competitie... vanwege de corona-epidemie van ondergeschikt belang. Feyenoord steunt de KNVB en wil in ieder geval meer tijd... om het voortzetten van de Eredivisie verder af te wegen. Spelersvakbond VVCS twijfelt nog Voorzitter Levchenko zegt dat uitspelen in de zomer haalbaar is... maar dan moet het coronavirus wel onder controle zijn. Het weer bewolkt met lokaal wat lichte regen.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 Dolly Parton en Two Doors Down hier bij Nashville. We zijn er weer twee uur lang country, bluegrass, Americana... afgewisseld met wat volk. En we hebben natuurlijk de vaste items... zoals onze Nashville Spiegelplaat, het Spotlight album... de maandartiest en natuurlijk de digitale brievenbus. Maar eerst gaan we even um, verder met de broers Sonny en Bobby Osborne... die in de jaren 60 en 70 een populair bluegrass duo waren. De Osborne Brothers en de Kentucky Waltz. You are listening to Nashville Country Radio. The best country, bluegrass and Americana. We were watching that night in Kentucky... lucky en de Kentucky Walls. Ja, en ik was natuurlijk zo blij met Dolly Parton... dat ik gewoon echt helemaal vergat om jullie gewoon ook welkom te heten hier bij de show. En also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Want dat zijn er inmiddels ook al aardig wat. Deze show zit ook redelijk vol met nieuwe singles... zoals de volgende van een jonge country zangeres uit Californië. Dit is Kylie Trout en You and I. I just wanna get along. Take the next left, don't turn around. Keep on going, don't look back. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. died. We behoeft natuurlijk al lang geen afkondiging meer. Maar ik doe het toch maar even. Dat was Carrie Underwood en All American Girl. En nu gaan we voor het eerst naar onze digitale brievenbus. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek toegestuurd van een zanger uit Zuid-Afrika. Zijn naam is Daniel Wesley Afrika. Het is een modern country zanger en singer-songwriter. Zijn eerste soloalbum Rule the World leverde hem al een award op voor Best New Artist bij de South African Country Music Music Awards in 2019. Dit is Rainmaker. We're standing on the edge You're about to fall Try to keep your chin up high While you lost it all When the work you've done ain't realized Feels like you've been in disguise hardest time it's ever been You tell yourself it's just a dream Farmer Joe was counting Counting on the rain Might lose it all But he ain't got no I believe the little boy gets on his knees hier bij Nashville. Van de wat minder bekende artiesten naar de ja, gevestigde namen. Hoe moet je het noemen? In ieder geval iemand van eh, wie ik vind dat als ik zijn stem zou hebben... ik de hele dag zou blijven zingen. Uit 2018 van het album Seasons Change.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 How come you always know just what to say? is true. van de Billy Bray Band. En dat nummer heet Strong After Forever. Zo op 19 april zou hun EP gereleased worden. Maar helaas, door alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt... gaat dat niet door. Maar er is een nieuwe datum geprikt. En dat is zondag 6 september om half 7. In de Luxor Live in Arnhem. Wil je er meer over weten? Ga dan gewoon even naar de Facebookpagina van de Billy Bray Band. Daar vind je alle informatie. En misschien hebben ze op 19 april ook nog wel een online streaming. Maar dat is nog niet zeker. Dus Ga zeker even die Facebookpagina in de gaten houden. Gaan wij verder met een zanger die in 1994 dit nummer uitbracht. Hij is zelf geboren op 27 januari 68 in Atlanta, Georgia... en heeft al 16 albums op zijn naam staan. Dit nummer komt van het album I See It Now. Dit is Tracy Lawrence en de Texas Tornado. You called me up from Amarillo Said you coming to town I'd like to tell you hello. I'm driving no friend around. I pulled up to the airport, confident and cool. But when you stepped off that plane, I knew I was your fool. My little Texas tornado. happen again But I looked at you and knew I'm like a tumbleweed In a wild west Texas wind to get I know I'll go through hell, girl, when you find someone else. But right now I'm in heaven, and I can't help myself. My little Texas tornado blowing me away again. I swore it wouldn't happen again sudden We gaan eh, voor het eerst naar onze nieuwe maandartiest. En dat is niemand minder dan Old Dominion. Ik had op de Facebookpagina van Nashville Country Radio... had ik een poll gezet waarin je kon kiezen tussen Old Dominion... of anders Midland. Maar helaas voor Midland, Old Dominion is dus degene geworden... waar je de komende vier weken muziek van gaat horen. Elk uur komt daar een nummer van voorbij. De naam van de band is trouwens een bijnaam voor de staat Virginia... omdat vier van de bandleden een link hebben met deze staat. De band werd in 2007 opgericht en bestaat uit Matthew Ramsey, Trevor Rosen, Wet Sellers, Jeff Sprung en Brent Tursey. In 2014 bracht, de band het album Old Dominion uit. Wat geproduceerd werd door Shane McAnally. Wie kent hem onderhand niet in de countrywereld? En daar staat deze eerste single op. Dit is Shut Me Up. Dit is de Nashville Maandartiest. I get you off the tip of my You're running through my head again. One of those summer sing-along songs I play you once and you get stuck in there. I'm either talking about you or thinking about you or running my mouth about being without you and all my friends. Shut me up by showing up with strawberry stuff on your lips. You know I like so much. Just a little kiss would do the trick. Give me something else to do with my lips. Cause I go on and on drinks in me. I gotta admit, the way you got me whipped, you know it's kinda embarrassing. I'm tired of the drama, so hey little mama, I'm hoping you want us, so tell me you're gonna be on your way. And shut me up. Cause I go on and on, on when you're gone Come on and shut me up by showing up with strawberry stuff on your lips. You know I like so much. Just a little kiss would do the trick. Give me something else to do with my lips. Yeah, baby, shut me up with your love. Just one little taste, baby. Watch what it does. Just a little kiss would do the trick. Give me something else to do with my lips. Cause I go on and on, on when you're gone.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 Country muziek uit Nederland. Jawel, dat doen we in Nederland ook best goed nog steeds. Dat deden we vroeger al en op dit moment nog steeds. Ehm, Volk, folk, ja, dat is ook een onderdeeltje hier bij Nashville. 1972 alweer dat het nummer uitkwam. If I Needed You. Dit is Towns Vincent. since I showed her how to lay her lily hand in mine. Lou and Lil agree she's a sight to see, a treasure for the poor to find. Well, if I needed you, would you come? Would you come to me and ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. naar onze digitale brievenbus. Via info.nashvilleradio.nl muziek vanuit Australië. De debuutsingle van deze countryzangeres uit Australië. En zij is afgestudeerd in 2018 aan de Senior Academy of Country Music. Ik heb het over Rachel D. En dit is Little Eyes. album. En dat is het debuutalbum Restless Road van Restless Road. Met de leden Andrew Schultz, Colton Peck en Zack Beacon... werd dit country trio vierde in het derde seizoen van de X-Factor USA... en hadden als mentor samen Cowell. Ondertussen waren een aantal wisselingen binnen de band... en Garrett Nichols, die deelnam aan het dertiende seizoen van American Idol... voegde zich toe. En dat was compleet. Kane Brown vond deze band nog heel erg interessant en heeft ze toegevoegd aan zijn label en heeft ook een duet met ze opgenomen, wat je in het tweede uur gaat horen. Je gaat eerst luisteren naar All the Girls en daarna One Step Ahead. Dit is het Nashville Spotlight Album. Why you think we've been working all week? Who you think we going out to meet? Why you think we got a shotgun seat? All the girls. Why you think the bars are open to four? Who you think is dancing out on that floor? Good Lord, what you think we write a country song for? All the girls All the girls who wanna party All the girls who ain't stay home body All the girls who wanna get a little restless All the girls stayed up till like some country boys to go downtown You're spending money like you can't run out Good Lord, why you think we're right here, right now? Oh, girl dat waren de eerste twee nummers van het Spotlight-album Restless Road van Restless Road. Gaan we nu weer naar Australië met de nieuwe single van Brooke Samantha en Molly McClement. Oftewel de McClements en I Got This. my that ain't set in stone most days. I'm in control until I blow my cover away. I try to keep it all together. I do. listening to Nashville Country Radio. You will never know what we will play next. Life ain't fair. Everybody knows it. Good guys don't always win.